Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een adviseur van de politie die afgelopen half jaar naar eigen zeggen... tientallen misstanden binnen de organisatie heeft gemeld... heeft zijn ontslag ingediend. Volgens politiecoach Karel Boers zijn de meldingen... door de korpsleiding consequent genegeerd, schrijft NRC Handelsblad. Boers zegt tegen de krant dat binnen de politie een informeel leiderschap heerst... dat moreel en ethisch ontspoord is. De ex-coach heeft het over grove misstanden... zoals seksuele intimidatie, aanrandingen, discriminatie en valsheid in geschriften. Agenten zouden zich op het politiebureau vaak veel onveiliger voelen dan op straat. De politie in Gibraltar heeft de vier bemanningsleden van de olietanker Grace One op vrije voeten gesteld. Ze waren de afgelopen dagen aangehouden in het onderzoek naar het schip dat ruwe olie uit Iran naar een raffinaderij in Syrië zou verschepen. Toen het schip vorige week langs Gibraltar voer, werd het daarom aan de ketting gelegd. Het is door Europese sancties verboden olie aan Syrië te verkopen. Iran ontkent dat het dat van plan was en is woedend over wat het een illegale kaping noemt. Het Canadese gasconcern Vermilion ontkent dat het versneld gaswind in Drenthe. Het bedrijf bevestigt wel dat het is betrokken bij een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Volgens vier regionale omroepen heeft Vermilion in Diever meer dan drie keer de toegestane productiehoeveelheid uit de grond gehaald. In de Indiase stad Chennai is per trein de eerste waterbevoorrading aangekomen. De miljoenenstad kampt al jaren met extreme droogte... en sinds een maand was er een acuut watertekort. Inwoners moeten vaak uren in de rij staan voor drinkwater. De trein had 2,5 miljoen liter water aan boord.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 Mankind has lost the fight against its own avarice. Time for... Mercy, up. Thank you. Remix. mix, I got that salted flavors. MCs in my bars and curl up like quavers. Mary and Pan, them worse than bad weather. This I did, I got twins, come but be your saver.